Kees Groot met het NOS-journaal. Een windhoos heeft een ravage aangericht in Noord-Holland. In de omgeving van Zaandam, Winkel en Nieuwe Niedorp... zijn door de wervelwind daken, kassen en auto's vernield. Bij een molen in natuurgebieden Twiske braken de wieken af. Ook liggen in de regio bomen op de weg. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Volgens de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord heeft de windhoos in Winkel... een schadespoor getrokken van ongeveer 1 kilometer. Bedrijven die schade lijden door de afsluiting van de Merwedebrug worden gecompenseerd. Dat heeft minister Schults gezegd. Zware vrachtwagens moeten al een week omrijden omdat er haarscheurtjes zijn ontdekt in de draagconstructie. Aanstaande zaterdag beginnen de herstelwerkzaamheden, maar de afsluiting kan nog tot eind november duren. Dat hangt af van onderzoek aan de brug. Dat moet uitwijzen hoe ernstig de situatie is. President Obama heeft gezegd dat Donald Trump moet stoppen met jammeren. Volgens de president klopt er niets van de bewering van Trump dat er bij de verkiezingen op 8 november gesjoemeld wordt in zijn nadeel. Obama riep hem op te stoppen met zeuren en zich sterk te maken om gewoon stemmen te winnen. Volgens de president is het ongekend dat een kandidaat het verkiezingsproces in twijfel trekt nog voordat er gestemd is. Door een stroomstoring in de kanaaltunnel rijden er geen treinen tussen Engeland en Frankrijk. Sinds twee uur vanmiddag zijn er problemen met de elektriciteit, waardoor al zeker zes ritten zijn geannuleerd. Onbekend is nog wanneer het treinverkeer hervat kan worden. De storing veroorzaakt lange wachttijden aan beide kanten van het kanaal. De beheerder van de tunnel biedt reizigers aan om het treinticket om te boeken naar een ticket voor de ferry naar de overkant. Het weer, eerst opklaringen, maar in de loop van de avond trekken nieuwe buien vanuit het noordwesten het land in. Morgen trekken de buien naar het zuiden, in het noorden knapt het dan op. Smiddags wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is tennis mooi van de ANWB. In de Randstad vielen voor de brug bij Gorkum de A27 naar Breda. Daar staat ehm, voor de, richting het zuiden dus 5 kilometer file en dat kost je een kwartier.